Daardoor kunnen de spitsstroken niet worden geopend. En ook een rijstrook afzetten met een rood kruis kan niet. Rijkswaterstaat heeft wel extra maatregelen genomen. Toen zijn bijvoorbeeld aan het, eh, hebben bijvoorbeeld gekeken of eh, weginspecteurs uit andere regio's ook strategischer kunnen inzetten. Eh, en zo hebben wij bijvoorbeeld ook gezorgd dat wij extra botsabsorbers standby hebben staan. Zodat wij eh, ongevallen veel sneller kunnen, of incidenten of pechgevallen, sneller kunnen beveiligen op locaties. Het is nog onbekend wat de storing met de matrixborden heeft veroorzaakt. Familieleden van 48 Israëlische gijzelaars hebben een open brief gestuurd naar de Amerikaanse president Trump. Daarin vragen ze hem om de druk op premier Netanyahu op te voeren. Ze willen dat hun premier akkoord gaat met het Amerikaanse plan om de oorlog te beëindigen. Volgens hen handelt Israël niet in het belang van de gijzelaars door de oorlog juist uit te breiden. Trump en Netanyahu ontmoeten elkaar rond deze tijd in het Witte Huis. En een mega deal in de gamewereld. Electronic Arts wordt opgekocht voor zo'n 47 miljard euro. Je kunt het bedrijf kennen van games zoals The Sims en... EA Sports. Ja, dat laat... Precies, dat laatste deuntje is vooral bekend van EA Sports FC. Dat vroeger FIFA heette. En economieverslaggever Nick Wouters legt uit wie de kopers zijn. Het zijn drie partijen en de voornaamste is een Saoedische eh, eh, investeringsfonds, eh, PIF. Waarmee Saoedi-Arabië probeert om meer te doen dan alleen geld verdienen met olie. Ze pakken het geld wat ze eh, met die oliehandel verdienen... en investeren het in zaken die wellicht in de toekomst eh, ook nog eh, geld kunnen opbrengen. Want zij weten daar ook wel in Saudi-Arabië... dat olie op een gegeven moment ja, gaat teruglopen. Dus denken ze, laten we nu investeren in games, in sport, in de filmindustrie. En dan gaat het hopelijk ons in de toekomst ook veel geld opleveren. De andere twee bedrijven zijn Amerikaans. Eén daarvan wordt gerund door de schoonzoon van president Trump. Heb ik nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Er kan nevel of mist ontstaan. Morgen begint in het oosten en noordoosten dan ook nog mistig. Daarna is er overal een mix van zon en wolken bij een graad of 18. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit bestaat in Noord-Holland met name uit dagelijkse files... die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken...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 In de Golf van Aden bij Jemen is een vrachtschip aangevallen dat vaart onder Nederlandse vlag. Dat meldt een Brits maritiem inlichtingenbedrijf. Details over wat er is gebeurd zijn er niet. Wel zou er brand zijn uitgebroken aan boord. In de Spaanse regio's Valencia en Catalonië is veel overlast door zware regenval. Er geldt code rood. Scholen en andere openbare plekken bleven vandaag dicht en morgen ook. Vooral in Valencia wordt nog veel regen verwacht. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke avondspits in het midden van het land... omdat daar de problemen met matrixborden nog niet zijn opgelost.